Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel regeringsleiders reageren geschrokken op de raketaanvallen in Kiev. De hoofdstad van Oekraïne werd vanochtend voor het eerst sinds maanden aangevallen door Rusland. In het hele land zijn minstens 11 mensen omgekomen en meer dan 60 mensen zijn gewond geraakt. Ook in Den Haag reageren ze op de explosies. Het belangrijkste is om Oekraïne te blijven steunen, zegt buitenlandminister Hoekstra. En ervoor te zorgen dat dit ook een les is eh, voor Poetin, maar ook voor alle andere eh, dictators dat er geen plaats is voor imperialisme in de 21ste eeuw. En daarnaast hebben we ook de taak om ervoor te zorgen dat de oorlog eh, niet eh, een breder grondgebied beslaat en zich zou uitbreiden tot buiten Oekraïne. Poetin zegt dat de raketaanvallen een reactie zijn op de explosie op de Krimbrug van afgelopen weekend. Die belangrijke brug verbindt Rusland met de Krim, een stuk Oekraïne dat Rusland zes jaar geleden heeft ingepikt. Er zijn steeds minder tienermoeders in Nederland. In ruim 20 jaar is het aantal met 69% gedaald. In de provincie Utrecht wonen de minste tieners met kinderen. Onderzoekers van het CBS zeggen dat er verschillende oorzaken zijn voor de daling. Zo wordt er vaker anticonceptie gebruikt en is ook de spiraal steeds populairder. Een Engels koppel heeft een leuk verbouwingsbudget gevonden toen ze de keuken gingen opknappen. Onder de vloer stond een hele pot gouden munten. 260 stuks uit de 17e en 18e eeuw. Een veilinghuis heeft de munten bekeken. It would have been at floor level, if not just below the floorboard, in the middle of a doorway. So the only thing I can think is it had to have been recovered by someone, but for whatever reason it wasn't. So why someone has not returned for it is the great mystery. De munten waren op zo'n manier verstopt zegt hij dat het leek alsof iemand ze op had moeten halen. Dat is nooit gebeurd. Een geluk voor het koppel dat ging verbouwen, want zij krijgen de opbrengst van de veiling. Muntenverzamelaars hebben er 860.000 euro voor betaald. Het weer, de komende uren nog wat buien, vooral in het oosten. Daarna blijft het droog.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 Het is weer thema showtijd. En deze keer heb ik eh, van allerlei platen uitgezocht. Eh, met het thema, eh, nou ja, huilen, liefdesverdriet. Kortom, pak je zuiden er maar bij en ga maar gewoon lekker snotteren. Want misschien zit er wel een hele mooie tussen voor je. Je weet het niet. En we hadden dus net de Linz met Cry Cry Baby. En dat zijn natuurlijk de zusjes Peggy en Patsy Lin En dat zijn ook de zussen van Loretta tegelijk tegelijkertijd. Ze brachten ooit één album uit en op dat album kwam dus het nummer tegen wat je net hoorde. En eh, we houden natuurlijk wel een beetje het schema aan van onze normale shows. We hebben alleen geen Spotlight album, maar we hebben wel eh, meer spiegelplaten. En natuurlijk bluegrass muziek. Bitter Tears, dit zijn Jussie Siren en The Groundbreakers. Siren en the Groundbreakers en Bitter Tears. In 1986 brachten Naomi en Winona Judd het album Rocking with the Rhythm uit. Een album waarop je hun achtste nummer 1 hit kunt vinden. Die ook gecoverd werd door onder andere Steve Earl. Maar dit zijn dus de dames The Judds en Cry Myself to Sleep. You know I can't do more It's the turn of the car close of the door The lies you told You know they hurt so deep So i 1986. Dat is ook alweer een aardige tijd geleden hoor. Dat is volgens mij een kleine 35 jaar geleden. De Judds waren dat en Cry Myself to Sleep. En van 1986 gaan we naar 1992. Alan Jackson en Up to My Ears in Tears. You told me you don't love me. You walked out the door. I stood there. felt like that before. So I cried an old blue river in the middle of the floor. Now I'm up to my ears in tears. I'm crying night and day since you went away. The things you used to say, honey, I no longer hear. That water's cold and clear Now it's got nowhere to go. If I can't wash away your memory, guess I'll just go under slow. Cause I'm up to my ears in tears. I'm crying night and day since you went away. The things you used to say, honey, I no longer hear. That water's cold and clear. I'm drowning for you, dear. Up to my ears in tears. Yeah, I'm up to my ears in tears I'm crying night and day Since you went away The things you used to say, honey I no longer hear That water's cold and clear de eerste spiegelplaat. En daarvoor gaan we naar 1959. Toen was het Ray Price die het nummer voor het eerst uitbracht. Er zouden versies volgen van onder andere Connie Francis, Willie Nelson en zelfs Jerry Lee Lewis bracht het uit. Maar ik heb gekozen voor de versie van Dwight Yoakam daarnaast. Je gaat dus eerst luisteren naar Ray Price en daarna Dwight Jokum en Heartaches by the Number. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Heartache number one. hurt this way. And heartache number two was when you came back again. You came back and never meant to stay. Now I've got heartaches by the numbers, troubles by the score. Every day day I'll love you more Yes, I've got heartaches by me love you more Now I've got heartaches by the numbers Love I can't win But the day dat was onze eerste spiegelplaat. En in dit uur hoor er ook nog eentje voorbij komen. En in de tweede uur nog twee zelfs. Maar nu is het tijd voor Americana uit Nederland. Vorig jaar bracht de Nederlandse Hilde Vos haar album The Fool of Love uit. En op dat, nummer, eh, op dat album staat dit nummer, I Never Cried. Seasons come and seasons go. We can never change it all. just like the memories that we Hilde Vos met I Never Cried. En we gaan nu naar Keith Urban voor een nummer wat eh, in diverse talentenshows wordt gezongen door kandidaten. Maar het origineel blijft wel het mooiste. Dit is Tonight I Wanna Cry. TV just drunk enough to let go of my pain. To hell with my pride, let it fall like rain. this once before. She looked at me one day and said, I would have to pay that I couldn't live here anymore. Nobody seemed to care that I'm not treated great, and I don't deserve to think she's done. Yeah, she's gonna have to hurt somebody far to fall I don't understand the caught your deep 2016 bracht ze het album Nest Vegas uit. Dit waren de Music Road Pilots en The Tears I Wear. Miranda Lambert heeft samen met de Time Jumpers ook een heel erg lekker nummer opgenomen. Het gaat een beetje over tranen en iemand met zijn koffer de deur uitwerken. En dat hoor je allemaal al in All That's Left. Get your shoes on, get your suitcase, your stereo and all of your CD's. No more talking. Golden Classics. do to ease this loneliness? En Marty Robbins, die huilde zijn zakdoek vol bij Hello Heartache. En dan hebben we nog een spiegelplaat. En daarvoor gaan we eerst naar 1982 en daarna naar 84. Eerst Juice Newton en daarna Cathy Mattea. Twee keer Trail of Tears. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Nashville Spiegelplaat. me. was dus de tweede spiegelplaat voor dit uur. Je de Juice Newton en daarna Cathy Mattea met Trail of Tears. En luister je nu net dan en eh, je denkt van... hey, wat is er aan de hand hier in de show? We hebben gewoon een themashow voor jullie. En dat betekent geen spotlight album, geen maandartiest... en geen digitale brievenbus. Maar allemaal liedjes die te maken hebben met tranen, met verdriet, met... Eh, brekende harten, zoals de volgende. Ricky Vershelton, dit is Heartaches Biggest Texas. a heartache big as Texas Deep in the heart of me Such a glad state But still she left us Me and all her memories Now that she's up and gone to Dallas down in Tennessee. There's a heartache, big as Texas, deep in the heart of me. Still don't know why she said goodbye. I just know I miss her so. It's a rough ride from an all-time high down to an all-time low. forget. 1968 vroeg Gene Shepard zich af... How long does it hurt when a heart breaks? Ik heb geen flauw idee, maar het is wel een mooi nummer. En dan nu gaan we naar Billy Currington. It don't hurt like it used to. just I stole try to make it work, but you drug my heart through the Alabama dirt. I've been at the house, climbing them walls, checking that calendar, Xing days off. Hit another bar, call another friend, throw a few downs at a story again. Hey. Carrington was dat dus met It Don't Hurt Like It Used To. Ook in de folkmuziek zijn er nummers over liefdesverdriet en gebroken harten. Sarah Humphries en Kristen Lee Morris komen uit Australië en noemen zich Eagle and the Wolf.